Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Stagiairs in het onderwijs moeten meer betaald krijgen, vindt de Onderwijsbond. Nu krijgt driekwart van de stagiairs geen cent... en mogen ze blij zijn met een bosje bloemen of een doosje merci... na een stage van minstens een half jaar. Dat is oneerlijk, vindt ook Erwa, die anderhalf jaar stages liep zonder vergoeding. Het moment dat jij verantwoordelijkheid krijgt van een school... verwacht ik ook daarna vergoeding, omdat ik het gewoon eerlijk vind. Dat is eigenlijk een beetje net als met loon. Je levert arbeid. Het is niet alleen voor je eigen studiepunten. Vandaag wordt er op scholen actie gevoerd. De Onderwijsbond wil dat elke stagiair een goede vergoeding krijgt. Zeker omdat sommigen door het lerarentekort worden ingezet als echte docenten. Bij een heftig ongeluk in Den Haag is gisteren een man om het leven gekomen. Een ander raakte zwaar gewond. Ze zaten op een motor die crashte op een kruispunt. Waarom precies is niet duidelijk. Meerdere mensen hebben het ongeluk gezien. De politie hoopt op meer informatie of dashcambeelden. Het gaat niet al te best met de verkoop van nieuwbouwhuizen. Tussen april en juni werden er 3300 verkocht. Volgens het CBS zijn nieuwbouwhuizen door de opgelopen rente voor veel mensen te duur geworden. Supermarkten doen nauwelijks hun best om hun klanten duurzame keuzes te laten maken. De producten zelf, de inrichting van de winkel en de reclames... zijn vooral gericht op het verkopen van ongezonde boodschappen... en dingen die niet zo milieuvriendelijk zijn. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Dat betekent niet dat de supermarkt eh, ons moet verbieden of zou kunnen verbieden om vlees te eten of dierlijk te eten. Maar in ieder geval zouden ze kunnen stoppen met het stimuleren van eh, dierlijke eh, producten. Dus bijvoorbeeld in de folders zouden ze kunnen beginnen met het stoppen met reclame maken voor vlees. En vlees heel goedkoop maken. Doe jij je boodschappen bij de Ecoplaza, de Appie of de Lidl? Nou, die winkels die doen het het beste. De Plus bungelt onderaan het duurzaamheidslijstje. En het weer nog in de noordelijke helft van het land veel wolken en regen. In het zuiden juist droog en af en toe zon. Het wordt 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag een drukke ochtendspits. Ook in de regio is dat goed te merken. Vanmorgen vroeg gebeurde er een ongeluk op de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij Zaanstad Zuid. De weg is inmiddels weer helemaal vrij, maar nog wel een half uur vertraging vanaf Zaanstad Assen-Delft. Het is ook druk hier op de A7 vanuit Hoorn. Voor Purmerend Noord ongeveer 8 kilometer met nog eens 20 minuten erbovenop. De A9 doet ook nog mee. Ook, meer, eh, eh, ook, maar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rotterpolderplein een half uurtje extra.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 A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it is. Bop up up her face. Bop up up her face. Bop up up her face.